ben je ver van mij, toch kan ik niet vergeten. Wat jij bij het afscheid op de kade tot me zei. Dat ik nog droom van jou, dat mag jij heus wel weten. Die mooie tijd met jou ging veel te snel. Die avond daar in die taverne, keek jij me nog heel even aan. Jij wist dat ik toen niet kon blijven, maar dat ik van jou weg moest gaan. Ik zag toen een traan in jouw ogen, dat was toen je tegen me zei. Al gaan we voor lang uit elkander, denk straks nog eens even aan mij. Maar toch kan ik niet vergeven. wat jij bij het afscheid op de kade tot me zei. Dat ik nog droom van jou, dat mag jij heus wel weten. Die mooie tijd met jou ging veel te snel voor jij heus wel weten. Die mooie tijd met jou ging veel te snel voorbij.